7 uur. Jeroen van Kan met het CNRS Journaal. 20 verdachten van oorlogsmisdaden. Dat staat in een brief die staatssecretaris Dijkhoff vandaag aan de Tweede Kamer stuurt, schrijft het AD. Een speciale groep binnen de IND deed vorig jaar onderzoek naar 170 mensen wegens vermoedens van de oorlogsmisdaden. De verdachte Syriërs maakten waarschijnlijk deel uit van het leger van Assad of van het Vrije Syrische leger. Dat ze lid waren van IS is volgens Dijkhoff onwaarschijnlijk. Nederland kan de verdachte niet uitzetten, omdat internationale verdragen dat verbieden. De Oscar voor beste film gaat naar Spotlight, een film over journalisten van de Boston Globe die een kindermisbruiksschandaal binnen de katholieke kerk aan het licht brengen. Leonardo DiCaprio wint de Oscar voor beste acteur. Hij krijgt de prijs voor zijn rol in The Revenant. De regisseur van de film, Alejandro Iñárritu, wint de Oscar voor beste regie. De prijs voor beste actrice gaat naar Brie Larson voor Room. Het Erasmus MC in Rotterdam begint als eerste academisch ziekenhuis met een officiële opleiding voor cosmetische dermatologie. Artsen leren in een half jaar hoe ze botox-injecties en laserbehandelingen moeten uitvoeren. Het is voor het eerst dat er een officiële opleiding komt voor schoonheidsbehandelingen die medisch gezien overbodig zijn. In de Volkskrant zegt de initiatiefnemer dat er een tekort is aan opleidingsmogelijkheden voor dit soort behandelingen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft groeien. Eind 2015 waren het er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 450.000. Dat zijn er 16.000 meer dan een jaar eerder. De toename doet zich vooral voor onder 45-plussers en mensen onder de 27. Bij die laatste groep komt dat mede doordat deels arbeidsongeschikte jongeren sinds vorig jaar minder snel in aanmerking komen voor een waarjonguitkering. 45-plussers hebben altijd moeite op de arbeidsmarkt. Het weer, het is helder en het vriest 1 tot 3 graden. Overdag is het zonnig, alleen in het noordwesten is het in de ochtend nog een beetje bewolkt. Het wordt een graad of 6. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Bij Amersfoort Noord 2 kilometer. Op de A6 richting Muiden zat 8 kilometer tussen Almere Stad en knooppunt Muidenberg. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en harningsveld Giesendam 7 kilometer. En op de rijbaan richting Europoort. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Benelux. Daar staat 3 kilometer en daar is één reis ook dicht. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. Op de A7 van Breda richting Utrecht.